11 uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. President Obama heeft gratie verleend aan 214 gevangenen. Ze zaten bijna allemaal vast voor drugsmisdrijven waarbij geen geweld was gebruikt. 67 van hen waren tot levenslang veroordeeld. Obama is altijd tegen lange gevangenisstraffen voor dit soort misdrijven geweest. Israël kan kinderen vanaf 12 jaar in de gevangenis zetten. Dat is mogelijk door een nieuwe wet die het parlement heeft aangenomen. Het gaat om kinderen die worden veroordeeld voor bijvoorbeeld terrorisme of moord. De indieners zeggen dat de wet nodig is omdat steeds vaker kinderen aanslagen plegen. Voor de bezette Palestijnse gebieden maakt de nieuwe wet geen verschil. Daar kunnen kinderen van 12 al langer worden vastgezet omdat daar de militaire wetten gelden. De mensen achter de Facebookpagina Vlaamse Verdedigingsliga worden vervolgd voor racisme. Justitie in België wil ze nog dit jaar laten berechten. De groepering ligt onder vuur vanwege de juichende reacties op het verongelukken van een Marokkaans-Belgische jongen. Ajax heeft de play-offs bereikt voor de groepsfase van de Champions League. De Amsterdammers wonnen in Griekenland met 2-1 van PAOK Saloniki. Ajax kwam in de vierde minuut op achterstand, maar wist door twee doelpunten van Davy Klaassen, waaronder een penalty, toch te winnen. Het Belgische nationale voetbalelftal heeft een nieuwe coach. Het is de Spanjaard Roberto Martinez. Hij was de afgelopen jaren trainer van de Engelse voetbalclub Everton. Hij volgt bij de Belgische voetbalbond Mark Wilmots op... die na het EK werd ontslagen. Epke Zonderland komt op de Olympische Spelen alleen uit op het onderdeel rek. Hij laat de brug en de voltige schieten vanwege een vingerblessure. Twee maanden geleden heeft Zonderland zijn vingers gekneusd... en die blessure speelt in Rio de Janeiro weer op. De rekoefeningen gaan tot nu toe wel goed... en daarom richt de Olympisch kampioen zich helemaal daarop. Het weer, vannacht op de meeste plaatsen droog, minima rond 16 graden. Morgen vooral in de middag af en toe zon, maar ook nog een enkele bui.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 See, it'll never be the same. What I'm saying, my mind frame never changed. See, you came and rearranged. But sometimes it seems completely forbidden to discover those feelings that we kept so well hidden. Where there's no competition, and you render my condition, though improbable. It's not impossible for a love that can be unstoppable. But wait, I find lines between fate and destiny. Do you believe in the things that were just meant to be? When you tell me the stories of your quest for me, picturesque is the picture picture you paint effortlessly. And as our energies mix and begin to multiply, every day situations they start to simplify. So things will never be the same between you and I. We intertwine our life forces and now we're unified. to sleep. Life is for us to keep.